Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het college van de gemeente Den Haag is gevallen. VVD, D66 en GroenLinks hebben het vertrouwen in de grootste partij, Groep de Mos, opgezegd... omdat twee wethouders en een raadslid zijn verwikkeld in een corruptiezaak. Gisteren waren er invallen in de kantoren en woningen van wethouders de Mos en Gernaoui... een raadslid van Groep de Mos en drie Haagse ondernemers. Er zijn verdenkingen dat er tegen betaling vergunningen zijn geregeld... Gisteravond maakten de wethouders bekend dat ze tijdelijk terugtreden. Ze zeggen altijd naar eer en geweten te hebben gehandeld. Het kabinet moet snel afspraken maken met de provincies om uit de stikstofcrisis te komen. Tienduizenden banen staan op het spel nu veel bouwprojecten stil liggen. Dat staat in een brandbrief van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Bouwprojecten liggen stil nadat de Raad van State een streep had gezet door het Nederlandse stikstofbeleid. De werkgevers vinden dat de regering met noodwetgeving moet komen... zodat de provincies weer vergunningen kunnen afgeven. De Britse regering heeft een nieuw brexit-voorstel... met een oplossing voor de situatie met Noord-Ierland. In een brief aan de Europese Commissie stelt premier Johnson voor... dat Noord-Ierland deel blijft uitmaken van de Europese interne markt. Noord-Ierland krijgt dan een unieke status. Het moet aan EU-normen en productie-eisen blijven voldoen... terwijl dat niet geldt voor de rest van het Verenigd Koninkrijk. Ook ontstaan er twee grenzen. Economisch blijft Noord-Ierland bij de EU, politiek bij het Verenigd Koninkrijk. Op 17 en 18 oktober is er in Brussel een EU-top... waar de regeringsleiders zullen vergaderen over een definitieve Brexit-deal. En twee mannen zijn gisteravond ontvoerd uit een woning in Roosendaal. De slachtoffers zijn door gewapende mannen bedreigd, geslagen en meegenomen. Enkele uren later zijn ze in Rotterdam gewond vrijgelaten. Ze zijn in een ziekenhuis aan hun verwondingen geholpen.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 In Noord-Holland nog 30 files. Op deze wegen heb je het meeste oponthoud. Daar 9 naar Alkmaar tussen Alsmeer en het Rottepolderplein. 10 kilometer en 25 minuten extra. Een kwartier vertraging op eh, de ringweg van Amsterdam. De A10 Zuid richting de A10 West tussen Watergraasmeer en Slotervaart. En op eh, de A10, maar dan de andere kant op. Vanaf de A10 eh, Oost naar de A10 Noord een kwartier extra.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 you drank my wine. Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? I seen ya, I seen ya, I seen walking down in Chinatown. I called ya, I called ya, I called ya, but you did not look around. Yeah, yeah. I pay my, I pay my, I pay my money to the welfare het ritme van de herfst.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl een draai gevonden. Heeft een draai gevonden. Laat hem staan op ZFM. never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 it's not enough to make 泪眼。 to feel again. ZFM.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 Adiós le pido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 taking a different road again. Didn't you promise?